Clemens Peters met het NOS Journaal. In Beverwijk is een man de afgelopen avond korte tijd ontvoerd geweest... door drie mannen in een busje. Hij werd volgens getuigen uit zijn woning gehaald, waarbij geschoten werd. Even later trof de politie de man gewond aan op straat. Onduidelijk is of hij is vrijgelaten of dat hij ontsnapt was. De politie bracht het busje in de buurt tot staan... en pakte de drie inzittenden op. Hoe de ontvoerde man eraan toe is, is niet bekendgemaakt. De Braziliaanse muzieklegende João Gilberto is overleden. De zanger en gitarist wordt gezien als de grondlegger van de muziekstijl Bossa Nova... die samba en jazz met elkaar combineert. Gilberto's grootste hit was The Girl from Ipanema... dat hij zong met zijn toenmalige vrouw Astrid. Gilberto schreef veel nummers, waaronder de bossa nova klassiekers Bim Bom en Hobalala. Zijn relaxte, jazzy muziek was ook populair in de VS... waar hij jarenlang woonde en werkte met bekende artiesten als Stan Getz en Herbie Mann. Joe Gilberto is 88 jaar geworden. In Sint-Petersburg zijn de slachtoffers begraven van de brand in een Russische onderzeeër afgelopen maandag. Veertien opvarenden kwamen daarbij om het leven. Publiek en media werden weggehouden bij de gebedsdienst voor de marinemensen. De Russische overheid is spaarzaam met details over het ongeluk in de Barentszee, omdat de missie staatsgeheim was. Bekend is dat de doden stikten door giftige rook, maar over de oorzaak van de brand of zelfs de naam van het schip wordt gezwegen. Verder zouden er enkele overlevenden zijn, maar hoeveel is niet duidelijk. Bij een zware explosie in een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Florida... zijn zeker 21 mensen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Voor zover bekend zijn er geen doden. De ontploffing was in een leeg pizzarestaurant in de plaats Plantation ten noorden van Miami. Vermoedelijk gaat het om een gasexplosie, maar dat wordt nog onderzocht. Een deel van het winkelcentrum is verwoest en ook geparkeerde auto's zijn zwaar beschadigd.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 Don't need a cosine or feature, proof The baseline hot like heater, cause I get it lit, no lie. Lyrics I rhyme like it will plus nine. Flow so hot, it should be a crime. Come with the heaviest big baseline.